Goedemorgen, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie ziet dat steeds meer criminelen vaker vuurwerk gebruiken als explosief. Alleen al in Amsterdam gebeurde dat dit jaar meer dan 80 keer... zei de politie in het tv-programma Opsporing Verzocht. De criminelen die, die gebruiken dit soort vuurwerk eigenlijk voor de werkzame stof. Dus dat flitspoeder is interessant voor criminelen... omdat ze daarmee zelfgemaakte bommen kunnen maken of andere explosieven... om, om te, in te zetten voor criminele doeleinden. Kun je denken aan een explosie bij een huis of bijvoorbeeld bij een plofkraak... De daders die de politie oppakt zijn vaak hartstikke jong. In ruil voor geld of drugs steken ze het zware spul af. Dat is volgens de politie hartstikke gevaarlijk, maar ook dom. Als er schade is, moeten zij of hun ouders de portemonnee trekken. Op een vakantiepark in het Overijsselse plaatsje Reserveen is een dode gevonden na een grote brand. Die brand brak uit in een vakantiehuisje. Wie het slachtoffer is, is nog niet duidelijk. De politie is nog druk bezig met onderzoek. En zit jij al de azen op een nieuwe koptelefoon of laptop met dikke korting? Over een maand is het weer Black Friday, maar de echte koopjes kun je wel vergeten. Dat zegt de ondernemersvereniging tegen nu.nl. Winkels hebben minder zin om dikke korting te geven... vooral omdat ze na de coronacrisis wat meer winst willen maken. En een heftig moment voor Mark van Bommel. Hij is trainer bij FC Antwerp en woont ook in, het, in die Belgische stad. Toen hij gisteravond de parkeergarage onder zijn huis inreed... zou iemand met een zaklamp en een pistool op hem af zijn gelopen. Van Bommel probeerde de garage uit te rijden, maar botste tegen een andere auto. Het alarm begon te loeien, waarna de overvaller er vandoor ging. Die is nog niet gepakt. En dan het weer. Af en toe wolken en af en toe zon. Vooral in het zuiden kan het vanmiddag flink openbreken. Het is erg zacht vandaag. Maximaal 17 tot 20 graden. ZFM. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A10 Zuid richting het noorden.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 Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening neemt toe. Afgelopen voorjaar klopten bijna 4000 mensen met schulden aan voor hulp bij de gemeente. Blijkt uit cijfers van Schuldhulpkoepel NVVK. Dat komt vooral door het wegvallen van de coronasteun. Op een vakantiepark in het Overijsselse Reserveen is een dode gevonden. Het slachtoffer werd gevonden na een brand in een chalet. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. In een telefoongesprek heeft de nieuwe Britse premier Sunak zijn steun uitgesproken aan de Oekraïense president Zelensky. Ook zei Sunak dat hij hoopt dat hij Zelensky binnenkort zal ontmoeten.